velden met het NOS-journaal. Het aantal mensen dat gisteren gewond raakte bij Iraanse aanvallen op Israël is opgelopen naar bijna 200. Volgens Israëlische media zijn zeker 11 van hen er slecht aan toe. Twee raketten kwamen neer in steden in het zuiden van het land. Eén gebouw zou zijn ingestort en ook zouden granaatscherven mogelijk een school hebben geraakt. Volgens Iran was de aanval een reactie op een Israëlische aanval op een nucleaire faciliteit in Iran. In België worden de terreuraanslagen van tien jaar geleden herdacht. Op 22 maart 2016 vielen er in Brussel 35 doden door bomaanslagen op metrostation Maalbeek en luchthaven Zaventem. Ook raakten honderden mensen gewond. De aanslagen werden opgeëist door IS. Bij de herdenking zijn onder meer de Belgische koning en koningin aanwezig. En ook zijn er slachtoffers en nabestaanden. Zij vormden rond het metrostation een menselijke ketting als symbool van hoop. In Duitsland is een jongen van zeven omgekomen op een voetbalveld. Op het veld in de Bijze stad Erlangen viel een goal om en die kwam op de jongen terecht. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De jongen overleed later in het ziekenhuis. Omdat het ongeluk vlak voor een wedstrijd gebeurde, hebben veel mensen het gezien. Voor hen is slachtofferhulp ingeschakeld en alle wedstrijden in de regio Erlangen zijn afgelast. De politie in Noord-Brabant heeft vannacht een Belg van 21 aangehouden na een lange achtervolging. De man was bij Weert de grens overgestoken en reed via Eindhoven en Tilburg naar Breda. De politie zat achter hem aan met meerdere auto's en een helikopter. Volgens de politie reed de man extreem snel en maakte hij ook andere overtredingen. Bij Putten in West-Brabant kreeg de man een klapband. En toen hij reddend verder vluchtte, werd hij in een bos gepakt door agenten en politiehonden. De man had nog een celstraf openstaan in België. Waarom hij werd achtervolgd is niet duidelijk. Het weer, lokaal mistig, maar dat lost in de loop van de ochtend op. Verder is het zonnig met 13 tot 16 graden, maar op de Wadden blijft het iets koeler. Dit was het NOS Journaal.